Vijf uur. moet met het NWS Journaal. Derde en laatste verkiezingsdebat tussen Trump en Clinton... was rustiger en inhoudelijker dan het vorige. Naast discussie over onder meer abortus, immigratie... en de hoge Amerikaanse staatsschuld... werd het debat in Las Vegas persoonlijker... toen Clinton Trump een marionet van de Russische president Poetin noemde. Clinton werd opnieuw aangevallen op het wissen van e-mails en Trump op zijn behandeling van vrouwen. Volgens Trump zit Clintons campagne achter de vrouwen die hem de afgelopen weken beschuldigden van aanranding. Op de vraag aan Trump of hij de uitslag van de verkiezingen zal respecteren... wilde de republikeinse kandidaat nog geen ja zeggen. Trump heeft eerder gewaarschuwd voor fraude bij de verkiezingen. De presidentskandidaten gaven elkaar voor en na het debat geen hand. In een woonwagenkamp in Vlaardingen heeft een grote brand geboet. Eén wagen is volledig afgebrand. Er zaten geen mensen in de wagen, wel heeft de brand weer twee honden gered. Drie mensen zijn ter plekke behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf vanochtend zijn er voor automobilisten weer twee rijstroken beschikbaar... op de Merwedebrug bij Gorkum, maar alleen richting Utrecht en alleen overdag. Het geldt nog niet in de zuidelijke richting van de A27. Richting Breda is er één rijstrook beschikbaar. Voor zwaar verkeer blijft de brug helemaal afgesloten... omdat er haarscheurtjes in de draagconstructie zitten. Martin Garrix is uitgeroepen tot de beste DJ ter wereld. De 20-jarige Garrix uit Amstelveen is de jongste DJ ooit... die de jaarlijkse competitie van een Brits tijdschrift won... Garrix is bekend geworden door zijn nummer Animals uit 2013. Hij kreeg de prijs uitgereikt aan het begin van het festival Amsterdam Dance Event. De lijst van beste DJ's wordt samengesteld op basis van publiekstemmen. Het weer, in het zuidoosten, is er vanochtend nog kans op mist. Er kan hier en daar ook een bui vallen. Overdag is het wisselvallig, maar later op de dag wordt het vanuit het noorden wel droger. En het is vandaag zo'n 12 graden.